Gert met het NOS-journaal. De Griekse ministerraad houdt van het een extra crisisoverleg over het voornemen van premier Papandreou om een referendum over de EU-noodsteun te houden. Het plan van Papandreou stuitte vandaag op veel weerstand in Griekenland en in andere eurolanden en de beurzen reageerden wereldwijd negatief. De onrust over het referendumplan leidde dus tot flinke verlies op de beurzen. Beleggers reageerden geschrokken op het voornemen van Papandreou. De AX-index in Amsterdam staat nu op een verlies van bijna 4%. In Parijs en Frankfurt is het verlies nog groter. En de rente op Italiaanse staatsobligaties is opgelopen tot 6,3 een record. En dat betekent dat het voor Italië, ook een probleemland in de eurozone, nog duurder wordt om geld te lenen. De Angolese asielzoeker Mauro lijkt in Nederland te kunnen blijven om een studievisum aan te vragen. De Leers liet weten dat hij een aanvraag voor een studievisum afwacht dat hij er welwillend naar kijkt. Dat geldt ook voor het verzoek om de aanvraag in Nederland in te dienen, zoals het CDA had gevraagd. Normaal gesproken zou Mauro zo'n verzoek in Angola moeten indienen. VVD en PVV zijn kritisch over de gang van zaken, maar lijken zich erbij neer te leggen. Een motie van oppositie om Mauro alsnog een verblijfsvergunning te geven werd verworpen. Scheidsrechter Kevin Blom komt komend weekend niet in actie in de Eredivisie. De KNVB zegt dat het op dit moment beter is hem in de luwte te houden. De bond wijst daarbij naar de onrust over de omstreden rode kaart die Blom zaterdag gaf aan PSV-speler Strootman. PSV-trainer Rutte reageerde na afloop woedend ook omdat Twente na de rode kaart gelijk maakte. De aanklager betaald voetbal wil Strootman vanwege gemeenspel voor één wedstrijd uitsluiten, maar Strootman legt zich daar niet bij neer. Vanavond dient zijn zaak. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking. Vanavond kan er wat regen vallen, morgen is grijs, later breekt de zon door, het wordt opnieuw zacht.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 Verderop voor het knooppunt Hoevelaken nog eens 4. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 7. A12 Den Haag richting Arnhem. Bij Reewijk 6 kilometer. Verderop bij Bunnik nog eens 5. Op de A12 Utrecht Den Haag voor Zevenhuizen 5 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 9. En 15 Maasvlakte Rotterdam Rotterdam langzaam rijden tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein over 15 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer.